Treinverkeer van en naar Den Haag is weer hervat. Het heeft een paar uur vanwege een lek in de airco van een broodjeszaak op het Centraal Station. Omdat het systeem door de stadsverwarming wordt gevoed, kon er flink wat water de hal van het station instromen. Ook liep er water in de kelder, maar stroomvoorzieningen staan. De elektriciteit werd afgesloten om kortsluiting te voorkomen. Ruim een half uur geleden werd het treinverkeer van en naar Den Haag weer op gang gebracht. In het noorden van Kenia hebben gewapende mannen een invalide vrouw van 66 ontvoerd. Ze werd in haar bungalow aangevallen, vermoedelijk door strijders van Al-Shabaab. De ontvoerders hebben de vrouw meegenomen naar Somalië. Drie weken geleden werd in Kenia een Brit doodgeschoten. Zijn vrouw werd ook meegenomen naar Somalië. Frankrijk roept Fransen op het gebied te mijden. Engeland heeft de warmste oktoberdag ooit achter de rug. De temperatuur was met 29,9 graden net iets hoger dan het vorige record uit 1985. Ook in Nederland en België werden records gebroken. Het was de warmste 1 oktober ooit. De temperatuur liep in de beeld op tot 26 graden, bijna 2 graden warmer dan het vorige record op 1 oktober.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 Minister Donner van het CDA is een geschikte opvolger van Herman Tjenk Willink als vicepresident van de Raad van State. Dat heeft voorzitter Peetoom van het CDA gezegd in Met het oog op morgen. Het is voor het eerst dat de partij openlijk een naam noemt voor de functie. De PvdA Tjenk Willink vertrekt op 1 februari. Hij is dan 15 jaar vicepresident geweest van de Raad van State. De procedure voor zijn opvolging lijkt vertraging op te lopen. Premier Rutte had toegezegd dat direct na het zomerreces een procedure zou worden gestart met een advertentie, maar die is nog niet verschenen. De koningin is de voorzitter van de Raad van State, maar de vicepresident heeft de dagelijkse leiding en wordt daarom vaak omschreven als onderkoning van Nederland. Minister van Binnenlandse Zaken Donner moet met een voordracht komen. Als hij zelf kandidaat is voor de functie,